Dik de met het NOS Journaal. Radko levert voor rechtbank in de Servische hoofdstad Belgrado... staat niet zijn uitlevering naar Nederland meer in de weg... en is hij fit genoeg om naar Den Haag te gaan. Nadiet werd gisteren aangehouden in Servië... en wordt verdacht van oorlogsmisdaden in onder meer Srebrenica. Het Air France toestel dat twee jaar geleden in de Atlantische Oceaan crashte... is binnen een paar minuten van grote hoogte in zee gestort. Dat blijkt uit vluchtgegevens van de twee zwarte dozen van het vliegtuig toestel vloog op een hoogte van 11 kilometer toen het last kreeg van hevige turbulentie. Daarna ging het vliegtuig snel naar beneden, hoewel de motoren nog goed werkten. De piloten hebben vier minuten geprobeerd het vliegtuig onder controle te krijgen voor het neerstorten. De exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Bij de ramp kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De jaarlijkse Harley-Davidson-dag in Arnhem gaat zondag niet door, door uit de angst voor ongeregeldheden. De politie zegt dat de kans groot is dat de rivaliserende motorclubs op de landelijke motordag af zullen komen. Burgemeester van Arnhem, Paulien Krikke, zegt dat ze de dreiging uiterst serieus neemt. Daarom zou de gemeente geen andere keuze hebben dan de dag niet door te laten gaan. Ieder jaar komen zo'n 30.000 bezoekers op de Harley-dag af. Er rijden dan ruim 4.000 Harleys door Arnhem. Een Britse jongen van 16 is de jongste bergbeklimmer ter wereld die alle hoogste zeven toppen in alle werelddelen heeft beklommen. Op zijn elfde beklom hij als eerste de Kilimanjaro in Afrika. Gisteren bereikte hij de top van de Mount Everest. De Brit heeft daarmee het record verbroken van een Amerikaanse jongen die had op zijn zeventiende alle zeven bergtoppen beklommen. Onder bergbeklimmers is het beklimmen van de zeven toppen een van de grootste prestaties. Het weer buien, maar geleidelijk vanuit het westen droger en meer zon. Verder veel wind bij maximaal 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, in de noordelijke helft kans op wat regen. Maximum temperatuur dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 35 files, bij elkaar 130 kilometer. Ik geef een overzicht van de files vanaf 4 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Gooimeer en Blarikum 5 kilometer. Verderop tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 4. A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein 4. A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer 4. De andere kant op bij Hoogmade 5. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4.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 Het tweede uur alweer op weg naar de nummer 1 van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je ze hier voorbij komen. De 40 beste platen van Europa. Mocht je de lijst nou eens na willen lezen, dat kan. Hij staat op internet www.zfmzandvoort.nl Dan kijk je bij de programmering even op vrijdag. Dan kan je weer op de Euro Breakdown klikken. En dan zie je ze alle 40 even lekker onder elkaar staan. 21e jaargang trouwens van deze hitlijst. Aflevering 21. Vandaag ook 21 eh, mei staat hier, maar het is 27 eh, mei natuurlijk. Deze week 16 stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Het is allemaal netjes verdeeld. Na 16 weken verdwenen Yeah Yeah Yeah van Chris Brown. 14 weken voor Jesse G en B.O.B. in de price tag. Nelly en Kelly Rowland met Gone ook na 13 weken. Eva Lavine, What the Hell, 13 weken in de lijst gestaan stijgen deze week Rihanna, de California Kingbed en Bob Sinclair en Rafael Carla voor L'Amour. Beide gaan 9 plaatsen omhoog en komen dus in dit uur nog voorbij. De Black Eyed Peas Just Can't Get Enough zakte 11 plaatsen, daarmee de snelste daler. Maar ook nog eens langs genoteerd, alweer 16 weken in de lijst. Het is dus een beetje een Walt Disney dag, deze 27 mei. Want in 1933 komt de film Three Little Piggies uit. En in 1948 de Walt Disney film Melody Time. 1990. Het gekraakte Walter uh, complex in Groningen wordt door een grote politiemacht ontruimd.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 In de vierde week twee plaatsen verder omhoog. Give me everything tonight. Dan gaan wij even achterom kijken naar wat we dan allemaal alweer gehad hebben. Cherries en Bruno Mars, Before It Explode. In de vierde week omhoog van 33 naar 30. Van 27 zakken naar 29. In de twaalfde week You and Me at Six featuring Shitty en Rescue Me. Juliano samen met Anita Maier, Why Tell Me Why, in de zevende week blijven zitten op 28. Rihanna S&M staat nu 15 weken in de lijst, zak van 17 naar 27. En James Blunt is So Far Gone, staat hij zakt van 20 naar 26 in zijn 11e week. Mike Posner samen met Lil Wayne Boom Chicka Wow Wow in de 10e week ook slecht bezig, zakt het van 16 naar 25. Alexander Sten en Mr. Saxo Beat in de tweede week omhoog van 30 naar 24. Enrique Iglesias Usher, de Dirty Dancer van 25 naar 23. De Baseballs en de Candy Shop in de derde week van 31 naar 22. En Pitbull, Neo, Everjack, Nayer, Give Me Everything Tonight in de vierde week omhoog van 23 naar 21. Rafaela Cara, die werd geboren trouwens op 18 eh, juni 1943. In eh, Italiaanse schoonheid. Die heeft verschillende liedjes gemaakt. Eentje dat was Avar l'amour commi to libelle. Dat was een plaatje uit 1977. Bob Sinclair heeft het plaatje opgepakt, drie keer rondgedraaid, in een nieuw jasje gestopt. En daar komt deze plaat uit. Var L'Amour, Bob Sinclair dus samen met Raffaella Carla in de derde week omhoog van 29 naar nummer 20. 9. back to business. weg naar nummer 1 van Europa in de Euro Breakdown komen we deze dame tegen. Beyoncé. Run the World Girl staat nu 5 weken in de lijst. Gaat omhoog van 21 naar 17. En daarvoor een van de twee bobs Bob Sinclair samen met Rafaela Carla en Varre Lamour in de derde week omhoog van 29 naar 20.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 Deze week gaat ze zes plaatsen omhoog naar nummer 12. Tijd voor ons om maar eens weer even achterom te kijken naar nummers 20 tot en met 11. Op nummer 20, 9 plaatsen winst in de derde week. Bob Sinclair, Rafaela Carla en Var Lamour. Alexis Jordan en Hush Hush is zakkend en wel van 15 naar 19 in de zevende week. Adele, Set Fire to the Rain, 13 weken in de lijst, zakt 10 plaatsen van 8 naar 18. En Beyoncé Run the World Girls, die is ook aan het zakken. Nee, die is aan het stijgen. In de vijfde week van 21 omhoog naar 17. Eh, Vier plaatsen winst dus. Martin Solvlak en Calais Ready to Go staat 8 weken in de lijst, zakt van 10 naar 16. Rihanna, California Kingbed, 9 plaatsen winst in de derde week. Zij komt omhoog dus naar plek 15. Britney Spears, Till the World Ends, 10, 10 eh, weken in de lijst, van 12 zakt naar 14. Van 7 zakken naar 13 in de negende week Owl City en de Alligator Sky. En Adele hoor je ook met Someone Like You. En eh, zij staat 7 weken in de lijst en gaat omhoog van 18 naar nummer 12. Van 19 omhoog naar nummer 11 gaat de eh, Scouting for Girls en Don't Want to Leave You. Zij staan trouwens nu 5 weken in de lijst en die hoor je hier nu op CFM's antwoord. De Scouting for Girls dus en Don't Want to Leave You. Zometeen gaan wij weer even kijken wat het eh, weer gaat doen dit weekend. En natuurlijk nog de beste platen van Europa. you can sing along to For when I've gone away For when I've gone away It's a silly tune I wrote for you For you You can sing it every day You can sing it every day I don't wanna leave you you down and I'm not around and the days seem far too long and the days seem far too long well I'll be there if you're ever scared yeah, you can hear me sing along you can hear me sing along I don't wanna leave you gone for so weken lang kan je zelf van ze genieten in de Euro Breakdown. Scouting for Girls and Don't Want to Leave You. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag blijft het lekker droog en schijnt geregeld de zon. Wind die komt uit het noordwesten over land eh, meest matig, aan zee wat krachtig. Temperatuur vanmiddag maximaal 15 graden. Vanavond en de komende nacht profiteren wij ook van een eh, uitloper van het Azoren hoge drukgebied. Dan blijft het door droog en hebben we wel een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Wind die gaat uit het zuidwesten waaien, overlandmatig, aan zee vrij krachtig. Temperatuur vannacht naar een graad of 9. Morgen heeft dan de bewolking wel weer de overhand en vooral in de ochtend valt er wat lichte regen en motregen. Veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. In de middag blijft het overwegend droog, maar zaterdagavond kan er opnieuw wat lichte regen of motregen gevallen. De zuidwestelijke wind die bijt eh, krachtig en de temperatuur die stijgt naar maximaal 17 graden. Zondag ook, eh, dan blijft het droog en na bewolking komt de zonneschijn zeg maar. Dus in de middag flinke periodes met zon. En de temperatuur die zal uitkomen op een maximale 19 graden. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. wij gaan de top 10 in van Europa. Doen dat niet met 10, niet met 9, niet met 8, maar gewoon meteen met de eh, nummer 7. <laughs> Dance. En die plaat is van eh, Kesha. Vijf weken lang in de lijst en van 13 gaat zij omhoog naar eh, nummer 7. Oh! net niet binnen de top 5. Hij blijft hangen op 6. Chris Brown en Benny Benazzi en The Beautiful People. In de zesde week doen ze het wel goed hoor. Van 14 omhoog naar nummer 6. Daarvoor Kesha Blow. Zij ging van 13 naar 7. Zij daar deed eh, een weekje korter over. Vijf weken staat zij nu in de lijst. Een dame die alweer op de weg terug is. De laatste zakker van deze week vinden wij van 3 zakken naar 5. Nicole Searchinger en Don't Hold Your Breath. Don't zometeen gaan wij ook nog even een blik werpen op de Nederlandse top 40. Daar vier nieuwe binnenkomers. Op nummer 5 deze week Nicole Searchinger, Don't Hold Your Breath. Zakken dus van 3 naar plek 5. Tijd voor ons om even voor Nederland geldige... De enige echte top 40. Bij onze collega's van Radio 538 wordt hier iedere vrijdag uitgezonden. Daar is deze week op 38 nieuw binnen Lady Gaga, die Age of Glory. 36 Crystal met Bottles. De Foo Fighters met Walk 32 en 37 de hoogte binnenkomen van de Neon Trees en 1983. Van 15 omhoog eh, naar 10. Alan Vao en Lauren Bernard en Gunrock. En dat heb ik over de Party Rock Anthem. Op 9 blijft staan in de negende week Snoop Dogg en David Guetta Sweat. Adele Summer Like You gaat van 10 omhoog naar 8. Raccoon No Mercy blijft staan op 7. Bruno Mars eh, zakt weg van 4 naar 6 met zijn Lazy Song. Van 6 naar 5 uh, eh, Jesse G en B.O.B. in de price tag. Van 5 naar 4 Glennis Grace en afscheid. De top 3 blijft net als vorige week in handen van Adele. Set Fire to the Rain. Alexander Stan met Mr. Saxo Beat. En nog steeds de beste in Nederland. Alexis Jordan en haar single Happiness. Zij gaan de top 4 in van Europa. Wij doen dat gewoon meteen met de nummer 4. Deze dame stond daar vorige week ook al, dus echt veel veranderd voor haar niet in de negende week.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 Lady Gaga met Judas staat 6 weken in de lijst en ging even hard omhoog. Vorige week namelijk 11, deze week terug te vinden op nummer 3. Ina de Sun is Up op 4, ook zij blijft zitten. En Nicole Searching, Don't Hold Your Breath, maakt de top 5 compleet. Ze zakt wel en dat doet ze van 3 naar 5 in haar negende week alweer. De mensen die snel meegeteld hebben weten dat we van de vier zittenblijvers nog één zittenblijver hebben te gaan. En dat is de nummer 1 van Europa.